Mensen eisen hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. Deze man gaat vandaag ook niet aan de slag. Hij vindt het niet kunnen dat, dat mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken... alsnog geen geld hebben voor eten. Delivering frontline services but using food banks. The government must do something about that. And if they refuse, we will carry on organizing more days like today. What do we want? 10%! When do we want it? Now! Ja, komende dagen worden er meer stakingen verwacht dan onder meer in de zorg. In een loods in vier polders in de buurt van Rotterdam... is vandaag eh, vanmiddag toevallig een drugslab ontdekt. De brandweer kwam op het terrein kijken naar een melding over een vreemde lucht. Het kan nog behoorlijk lang duren voordat ING-klanten weer kunnen bankieren via de app. Er is sinds vanmorgen een storing. Het kan nog uren of misschien zelfs dagen duren. Het lukt klanten niet om geld over te maken met Ideal of om het saldo te zien. ING is bezig om het op te lossen. En op veel middelbare scholen zijn weer open dagen. Want kiezen naar welke middelbare je gaat, dat is een klus. Omdat scholen soms best van elkaar verschillen. Deze meiden in Enschede zijn zelf nog maar net ingeburgerd als brugpiepers. Maar ze hebben wel een idee hoe de groep achter zich nu moet voelen. Ik denk heel gespannen, want je weet niet wat je moet verwachten, denk ik. Zo groot, al deze mensen, dan, dan, denk je echt zoveel mensen op deze school. Ja, nog een paar maanden dan gaan de kinderen als brugklasser naar de grote school. En dan nog het weer vanavond buien. Morgen ook een druilerige dag. Vanuit het zuiden dan motregen. tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland zijn de meeste files nu ook snel korter aan het worden. De paar dagelijkse die er nog staan leveren nog maar weinig vertraging op. Uitzondering is nog de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland... daar staat een file van 5 kilometer en een vertraging van 10 minuten.